President Biden geeft later vandaag een toespraak... waarin hij de Amerikanen vermoedelijk opnieuw zal oproepen om zich te laten vaccineren en te testen. 100.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen er de komende jaren 7 tot 9 procent loon bij. De vakbonden en werkgeversvereniging de Nederlandse GGZ zijn het daarover eens geworden. In de nieuwe CAO worden ook allerlei toeslagen verhoogd. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de lockdown die sinds zondag van kracht is. Een meerderheid in de Kamer is voor die maatregel. Wel willen, partijen weten of de lockdown te voorkomen was geweest... als er eerder was begonnen met de boosterprik. Ook zijn er vragen over de lange termijn aanpak van corona. Een groep Brabantse huisartsen wil 60-plussers zelf versneld gaan prikken vanwege Omicron. Zo'n 135 huisartsen hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Het ministerie zegt dat vaccineren in principe bij de GGD ligt... maar geeft wel goedkeuring voor het plan... De huisartsen moeten wel zorgen dat de prikken goed worden geregistreerd. Drie pluimveebedrijven in Noord-Limburg worden geruimd vanwege vogelgriep. Het gaat in totaal om zo'n 64.000 dieren. Bij een van de drie bedrijven is het virus vastgesteld. Omdat personeel van dat bedrijf ook bij de twee andere bedrijven kwam... worden daar ook alle dieren gedood. Prikspijt is verkozen tot woord van het jaar bij de verkiezing van Van Dalen. Het woord kreeg ruim 80% van de stemmen. Na prikspijt werd er het meest gestemd op woonprotest en wappiegeluid. Dat laatste gaat over een misleidende mening die niet op feiten is gebaseerd, van bijvoorbeeld complotdenkers. Het weer. De dag begint koud, regionaal is het mistig.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 Het gaat in totaal om zo'n 64.000 dieren. Darter Remo van Barneveld heeft zijn eerste WK-wedstrijd sinds zijn comeback gewonnen. Hij was in de eerste ronde met 3-0 te sterk voor zijn Filipijnse tegenstander. Barney stopte twee jaar geleden, maar kondigde niet veel later zijn terugkeer aan.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 kerstman, het is niet zo meer Zoveel ik dat van de kippolier We zijn samen op stap, we zijn de courier Select gezelschap met René de ik wil kerst met jullie vieren, bomen gaan versieren. Kerstmis is voor iedereen. Laat die kerst nu maar beginnen kerstmis ben je nooit alleen. Anders heb je een probleem. Waar pakken dat jouw naam is gekozen. De kleinste pakjes, maar ook de grootste. Dat de groot. Ik wil kerst met jullie vieren. Bomen gaan versieren. Kerstmis vieren wij niet alleen. Ja, yeah. spelen spellen met kerst met de hele fam, Jatse Monopoly, Risk of katan.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 Met ZFM. Fijne kerstdagen. long December, and there's reason to Stuur u allemaal fijne dagen en een